Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hamas heeft een tweede groep gegijzelden vrijgelaten. 13 Israëliërs en vier mensen uit Thailand zijn overgedragen aan het Rode Kruis. De groep is nu op weg naar Rafa in het zuiden van de Gazastrook... waar het Israëlische leger hen overneemt. Vanmiddag weigerde Hamas de groep te laten gaan... omdat Israël afspraken over de gevechtspauze niet zou nakomen. Vanavond hebben de emir van Qatar en de Amerikaanse president Biden telefonisch contact gehad over de situatie. In ruil voor vrijlating van de gegijzelden komen 39 Palestijnen uit Israëlische gevangenissen vrij. De PVV in Den Haag heeft ontzet gereageerd op de plannen van de gemeente om asielzoekers op te vangen in Kijkduin. Vooral de locatie steekt de partij, volgens hen het hart van onze familiebadplaats. Den Haag liet eerder vandaag weten zo'n 100 asielzoekers op te vangen in een hotel... vanwege een acute situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Mensen dreigen daar op het gras te moeten slapen. Ook Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, zegt woedend te zijn. Er is een spoeddebat aangevraagd. PSV heeft ook zijn dertiende competitiewedstrijd gewonnen. FC Twente werd verslagen met 3-0. Voor PSV scoorden Veerman, Prupper en Bakayoko. Twente speelde een groot deel van de wedstrijd met 10 man... nadat Hilgers met rood van het veld was gestuurd. Eerder vanavond won Feyenoord de stadsderby tegen Excelsior. Afhankelijk miste Feyenoord veel kansen... maar dankzij een hattrick van Jiménez en een doelpunt van Timber werd het uiteindelijk 4-2.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 Chiavistelli DJ. DJ Chiavistelli. 笑。 Show. Show. Show. Nightwalks. Main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalks. Main stage. Ladies and gentlemen, all the people in the place to be, you are now listening to the incredible sound of Mr. Cavistelli DJ. Cavistelli. And this is my house. I love you so much. got to show. Thank you.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 all shaking the ground. Get down. I said you better be moving. the Baseline. baseline.

fuck your ass baseline.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 and everyone is everything. Popping pills like Tic Tacs. Yeah. Still on those motherfucking pills. DJ Superstar. DJ Chiodostelli. Chiodostelli.